Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Overal in Nederland kun je er nu binnen twee dagen achterkomen of je corona hebt, zeggen de GGD's. Lange tijd was het erg druk in de teststraten, maar nu kun je gemiddeld binnen 10 uur ergens terecht. En daarna duurt het gemiddeld nog 32 uur voor je de uitslag hebt. Bij de nieuwe XL sneltestlocatie in Groningen weet je het zelfs al binnen een paar uur. Er zijn veel misstanden bij pakketbezorgers, zegt de inspectie. Het gaat om onderaannemers die post en pakketten rondbrengen voor onder meer PostNL en DHL. Bij 9 op de 10 van die onderaannemers waren de problemen. Zo reden werklozen met een uitkering rond op een postbus en waren de bezorgers zonder geldige verblijfspapieren. Kom alleen naar ons land als het echt niet anders kan. Niet noodzakelijke tripjes worden afgeraden voor Belgen. Toch houdt lang niet iedereen zich eraan. Gisteren was het hartstikke druk bij Meubelboulevard in Zeeland deze Vlaming konden niet wachten om even bij ons te shoppen. En dan kan een beetje kijken voor kerstinkopen. Omdat ik eh, nu een kastje zoek. En vandaag hebben we een dagje vrij in België. Eh, we kwamen kijken voor een mat wat een paar weken geleden al is komen kijken. Maar het moest nog een beetje bezinken. Er was trouwens ook een Belgische burgemeester die zich niet aan de regels hield. Hij kwam naar Zeeland om een vers visje te halen. Bibliotheken zijn over een tijdje geen boeken meer te vinden met verhalen met Zwarte Piet. Staat in het AD. Volgens bibliotheken is het logisch en past het bij deze tijd om de boeken weg te halen. De Biep in Amsterdam doet ook mee. Joh, wij moeten eh, nou eens eindelijk zorgen dat dat kinderfeest eh, voor alle uh, Amsterdammers hetzelfde feest is. En dat we ophouden om daar ehm, zo'n ongelooflijk, ehm, nou ja, laten we zeggen, stigmatiserend ding van te maken. En over Piet gesproken, uit onderzoek van één Vandaag blijkt dat ongeveer de helft van de mensen wil dat Piet er anders uit gaat zien. Vorig jaar lag dat aantal nog een stuk hoger. Het weer. Het kan even regenen, maar de zon breekt ook soms door. Het is een graad of 12 vanmiddag. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Is wel wat bewolking en het wordt 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 people saying And I wanna know our memories never die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 Now I know our memories never die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 on you Yes, we're I hear you. status has expired. Webcam girl, tell me what you read.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 Het internationale onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat het bewijzen heeft... dat het Engelstalige mediaplatform Bonanza Media wordt aangestuurd vanuit Rusland. Op de site wordt getwijfeld aan de conclusies van het Joint Investigation Team en het OM... over het neerhalen van MH17. Bondscoach Frank de Boer heeft Sven Botman opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij is de vervanger van Nathan Ake, die gisteren in het oefenduel met Spanje uitviel met een blessure. Het weer vanuit het zuidwesten breekt soms de zon door... maar in het noorden ook nog enkele buien en het wordt 12 graden. myself metaphor So caught up in a mystery took me away. 很多。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 so long to